uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Taliban dreigen de Afghaanse provincie Uruzgan in te nemen. Nederland leidde daar van 2006 tot 2010 een NAVO-missie. De plaats Derawood is al bijna in handen van de Taliban... en ook om de provinciehoofdstad, Tarinkot, wordt zwaar gevochten. Bronnen in Uruzgan verwachten dat deze stad snel valt. Op veel gebouwen zijn al witte vlaggen te zien. Het Vaticaan noemt de legalisering van het homohuwelijk in Ierland een nederlaag voor de mensheid. De op ene hoogste bestuurder van de Rooms-Katholieke Kerk, Parolin, zei gisteren dat hij bedroefd is over de uitkomst van het Ierse referendum. Hij wil dat de kerk het geloof meer gaat uitdragen en zegt dat het klassieke huwelijk tussen man en vrouw de toekomst blijft voor de mensheid. De paus heeft nog niet gereageerd op de uitkomst van het referendum. Het is de schuld van de overheid dat er jaarlijks 20.000 rokers in Nederland doodgaan, vinden twee gerenommeerde longartsen. Ze zeggen dat de overheid veel te weinig maatregelen neemt en accijnzen kennelijk belangrijker vindt dan de gezondheid van burgers. Het kabinet zegt zelf dat het roken wil verminderen. Zo werd vorig jaar de leeftijdsgrens voor het kopen van tabak verhoogd naar 18 jaar. Medewerkers van DAF in Eindhoven leggen vrijdag 24 uur het werk neer. De werkgevers hebben het ultimatum van de vakbonden in de metaalsector afgewezen. De bonden eisen meer loon en een betere regeling voor ouderen. Bij DAF in Eindhoven werken zo'n 5500 mensen. Dieven hebben in Duitsland een koffer met een donornier gestolen. Dat gebeurde toen medewerkers van een donorbureau werden afgeleid op een station in de buurt van Keulen. De politie denkt niet dat de dieven het hadden gemunt op de nier, maar op een willekeurige koffer.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 Mij Chanten in de Jamie Woo. Super slecht gaan in de Beterzoek. Molly poppen terwijl het niet hoeft. Help je mij terwijl ze niet doet. Nu ga ik slecht in mijn bed. Waar zet een mol in mijn snoep. Ik ben een misselijk kind.